Nieuws van 8 uur. Dit is Maud met het NOS Journaal. De VS waarschuwt Amerikanen die deze zomer naar Europa willen... voor aanslagen bij grote evenementen. Als voorbeeld noemt het ministerie van Buitenlandse Zaken... het EK voetbal in Frankrijk. Reizigers zouden ook risico lopen bij toeristische trekpleisters... en in het openbaar vervoer. Ook waarschuwt Amerika voor een mogelijke aanslag tijdens de Dagen in het Poolse Krakau. De organisatie van het katholieke evenement verwacht ongeveer 2,5 miljoen bezoekers. De meeste VVD-Kamerleden willen door in de politiek en meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Oud-Kamervoorzitter Anouska van Miltenburg stopt ermee. Ook zijn er ministers en een staatssecretaris van de VVD die er na de verkiezingen mee ophouden. Het zijn Henk Kamp, Melanie Schultz en Stef Blok. Defensieminister Hennis wil wel door. De VVD maakt in november bekend welke kandidaten in welke volgorde op de VVD-lijst komen. Ziekenhuizen melden steeds vaker een calamiteit. Het gaat dan om bijvoorbeeld een stroomuitval op het verkeerde moment... of een operatie aan het verkeerde been. Het aantal meldingen is de afgelopen vijf jaar bijna verdubbeld. In 2010 werd ruim 500 keer aan de bel getrokken bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Vorig jaar was dat bijna 950 keer. De meeste meldingen kwamen van het grootste ziekenhuis, het Erasmus MC in Rotterdam. En van alle huizen die het afgelopen anderhalf jaar zijn verkocht... had een kwart geen energielabel. Het keurmerk is sinds januari 2015 verplicht. Wie een huis verkoopt zonder label kan een boete krijgen van zo'n 400 euro. Uit onderzoek blijkt dat vooral bij de verkoop van vrijstaande huizen en vooroorlogse appartementen vaak geen energielabel wordt overhandigd. Het label loopt van A voor zeer zuinig tot G voor zeer onzuinig.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 Het tweede uur is volop begonnen. We hebben net kaartjes weggegeven voor Hazelbel op 10 eh, juni bij eh, Theater De Krocht. En eh, de winnaar is staat Dolly Tempierik. Gefeliciteerd nogmaals. En u luistert nog steeds CFM in de avond live. Ehm, vandaag in deze uitzending zometeen de dubbelhit. Een hele leuke dubbelhit met Brownie Dutch. Dus dat wordt wel heel erg leuk. Blijf lekker luisteren naar uw favoriete station van de regio. Ehm, ja, ik hoor net dat er in ieder geval niet gezwommen mag worden in het Zwanemeer in Zandvoort. Want eh, het schijnt eh, besmet te zijn. Eh, dat is misschien nog wel even een mededeling die wij kunnen maken hier op ZFM Zandvoort. Daar staan ook allemaal borden. En kijk uit dus met uw honden en huisdieren. Dat wilde ik heel even melden tussendoor. we, hebben een volgend plaatje voor iemand klaarstaan. klaar staan. En dat is voor Michael Veringen. En dat is het nieuwe liedje of de nieuwe single van... Ehm, ja, van eh, Jan Smit. En ook als titelsong eh, van eh, de beste zangers van Nederland. Het is perfect om niet perfect te zijn. Er is altijd wel weer een nieuw refrein voor jou. Maar ook voor mij. Ik wou dat ik een beetje meer van wat jou zo benijdenswaardig mooi maakt had in mij. Onzekerheid. Want u kleurt de lucht ineens zo hemelsblauw. Als ik met jou mijn lust en liefde deel, maakt het me blij en soms emotioneel. Neem jij mij met je mee. Naar alle plekken waar ik ooit eens was Nu je het zegt ineens begrijp ik pas Een droom is nooit cliché Maar je kleurt de lucht ineens weer hemelsblauw Dus doe maar alsof je thuis bent Mijn wereld op je duim kent Welkom in mijn hart Neem een liefde, neem een wat voel je goed en welkom in mijn hart. Alles lijkt ineens veel dichterbij, alles wat jij beschrijft is deel van mijn bestaan. En om me heen zie ik de bomen door het bos, jij pakt mijn hand en ik laat niet los, want zoals jij want je kleurt een lucht ineens zo hemelsblauw. Dus doe maar alsof je thuis bent. Mijn wereld op je duim kent. Welkom in mijn hart. Neem een liefde, neem een of ik jou al kende met die enige manier jezelf te zijn. Mijn geluk en mijn ellende voor voldoening en vertier. Mijn hele leven is je gegeven. Dus doe maar alsof je bij me thuis bent Jan Smit met Welkom in mijn hart uh, op CFM Zandvoort. Aangevraagd door Michael van Inge hier op CFM Zandvoort. Binnenkort ook, binnen, wel, wel binnenkort wel, misschien wel te gast hier uh, in, uh, in de studio. Hartstikke leuk. Ook al leuk dat je kijkt. Ook leuk dat je luistert hier op CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. Wilt u een plaatje aanvragen? Dat kan naar 023 573 0393. Of heeft u gewoon wat te vertellen? Dat kan natuurlijk ook. En uh, het liedje die u net uh, hoort, uh, hoorden van Jan Smit... dat is ook de titelsong van de beste zangers op Nederland 3. En wat een leuk programma is dat, hè? En ehm, ja, en, misschien ook wel leuk...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 Dat doen we altijd. Twee liedjes die op elkaar lijken. Of van dezelfde zanger. Of een totaal andere versie. En dat is natuurlijk de officiële versie van Love Yourself. Van Justin Bieber hier op CFM Zandvoort. De dubbelhit van vandaag. All based off of love. And love isn't do this for me and I'm going to do this for you. That's not what love is. Love is just I'm going to do this for you because I want to do this for you.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 Het lekkerste station van uw regio. U hoorde de dubbelhit van vandaag Love Yourself van Brownie. Downey... Dat was weer een splaakgeblek. Brownie Dutch en uh, Justin Bieber eh, nu net. Dus uh, hartstikke leuke muziek hier op CFM Zandvoort. De dubbelhit van deze week. We gaan uh, lekker naar, luisteren naar het volgende plaatje. En die is aangevraagd door iemand. Dat, niet door, dat, het liedje heet, is van Jan van Est. En ik wil ik wil maar kijken, heet die.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 Want uh, soms moet je liedjes een andere player afspelen. En dan gaat hij gewoon weer opnieuw beginnen. U luistert nog steeds naar CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. Mijn naam is Roy van Buringen. je vragen kan nog steeds via onze Facebookpagina. Want daar zijn we live te zien. Of uh, gewoon via mijn eigen privépagina kan het ook. Of via 023 573-0393. Nogmaals 023-573-0393. Weet je wat leuk is? We staan live. En opeens als je gek gaat doen, dan eh, krijg je 14 kijkers. Dus dat is wel leuk. Um, maar we gaan ook weer even terug naar uh, andere liedjes. En het volgende liedje is Slowdown van uh, Bob. Hier op CFM Zandvoort. I'm going nowhere and I'm going fast. I should find a place to go. should find a place to lay my jongs af aan, van huis uit meegekregen. Er zijn geen grenzen, verken al je wegen. Zoveel gezien en zoveel meegemaakt. De grote stad, de kroegen en de vrouwen. Het vrije leven heeft me veel geleerd. Ik hoef me niet te schamen voor wat ik heb gedaan het heeft me wel gebracht waar ik nu sta. En wij gaan nergens meer heen. Blijven altijd bij elkaar. Hier is het goed, hier gaan we nooit. elke dag het beste willen halen. Wil alles zien en durf te verdwalen. We zijn nu hier, dit is ons moment. Wat je ook doet, laat niemand bepalen. Hoe laat het is en waar je heen moet gaan. Want als je durft te kiezen, dan komen dromen uit. geen Hey, zeg mij wat doe jij vanavond? Ik zet de bloemetjes buiten. Ga jij dan met me mee? dat was Jens hier op eh, CFM eh, Zandvoort. Wel bekend eh, als in ieder geval de zoon van René Vroger. en natuurlijk René, René Klein wil ik zeggen. <laughs> Wesley Klein en ehm, Danny Nicolai. dat zijn samen de Jens. En die hoorden we hier met Dans en zing op CFM Zandvoort. Wij gaan eh, lekker door met de plaatjes die er eh, aan worden gevraagd. En eh, dat is het volgende plaatje. En dat is John West met Lekker Ding. En Lange Frans hoort hij ook nog onderweg daarbij. lekker ding. Lekker ding. Ik wil jou alles geven. Ik heb niet veel. Ik laat je nooit meer gaan. je gaan. Jij lekker ding. Ik heb zitten checken. Je bent een lek. Ik marieer over de vraag hoe je smaakt bij het Ik ben met de stel gek. Maar ik kan ze links laten liggen als ik jou kan ontdekken met mijn dode hoek. In deze ijskoude pooier de goed. Je deed water bij de wijk, boter bij de vis. En weet je waar het mooiste van alles is? Dat ik me niet vergis, het moment dat ik beslis. Toch kan ik bijna niet geloven dat je hier nu naast me ligt. rap. We beleggen ons brood en we verdienen respect. Maar voor een gouden paplepel is dit niet het adres. Gelukkig ga jij voor de mannen zijn plan. En daarom zijn we mooi in balans. Hemel en aarde, bellen en het beest. Het allerleukste stel van elk feest. Haal mijn hand vast en laat me nooit meer los. Ik zal er voor je zijn en ik maak je trots. Je mag lachen, je mag huilen, ga je warm in de nacht. Maar jij en ik, en dat niemand uit verwacht. Want ik lach vaak over jou te dromen. Had nooit gedacht dat jij bij mij zou komen. You. één. Ga met me mee, ga met me mee. Wij samen met z'n twee, ja, met z'n twee. Ga laatste kans en voordat ik het verleer Gaan wij nog even dansen, wat willen we nog meer? Dus ga nu met me mee eh, eh, eh, eh, eh. Wij samen met z'n twee eh, Naar een café Niets houdt ons tegen, geen wind, geen regen Ik wil er even uit z'n Hey, hey, hey. Naar een leuk café. Hey, hey, hey, hey. Iets ons tegen. Geen wind, geen regen. Ga met me mee. Naar een leuk café. Hey. Niets houdt ons tegen. Geen wind, geen regen. Ik wil er even uit. dames en heren, hier is voor u Mike Petersen. me geen zorgen. Oeh, er is altijd, er is altijd toch wel wat. Hey, hey. Want als je naar me lacht, vergeet ik alles om me heen. Laat ze maar wachten, alles en iedereen. Ik neem de tijd voor ons twee, kom mee, we gaan samen er dat jij dat wel verdiende. Oeh, en ga genieten, ga genieten van elkaar. Hey. Want als je naar me lacht, vergeet ik alles om me heen. Laat ze maar wachten, alles en iedereen. Ik neem de tijd voor ons twee, kom mee, we gaan samen ergens heen morgen. Oeh, ja vandaag, vandaag is het onze dag. Hey, hey. Want als je naar me lacht, vergeet ik alles om me heen. Laat ze maar wachten, alles en iedereen. Ik neem de tijd voor ons twee, kom mee. We gaan samen ergens heen. Yeah. Als je Geef ik alles om me heen. Laat ze maar wachten, alles en iedereen. Ik neem de tijd voor ons twee, kom mee. We gaan samen ergens heen. met zijn eh, big band. Wat een eh, leuke plaat en gezellig swingend plaatje vooral. Hier op, steeds, op CFM Zandvoort, CFM in de avond live. Eh, we hebben een plaatje aangekregen van, van iemand in het eerste uur. En dat is dit plaatje. Randy Blommaat. Door wat je met mij doet. necessary. slag echt de top Dan zoek je om je heen, jouw ogen vinden mij. De dus sfeer wordt nu wel heftig, want wat ik wil ben jij. Kan ik ook niet stil blijven staan? Oh ja, wanneer ik jou zie, heb ik maar één conclusie. Hoe jij daar met de chance, terwijl je voor me danst kan maar één ding bedenken. doe jou mijn liefde schenken, dus denk eraan, ik weet zeker. Ik laat je nooit meer gaan. Door wat jij met me doet als je danst, dan, dan, dan, kan ik gewoon niet stil blijven staan. Toe geef onze liefde een kans. Jij laat mijn hart sneller slaan. Door wat jij met me doet als je danst, kan ik gewoon niet stil blijven staan. Toe geef onze liefde een kans. Jij laat mijn hart sneller slaan, ik laat je nu nooit meer gaan. diplomaat hier op CFM Zandvoort. CFM in de avond live. Hart, wat allemaal gezellig hier. Allemaal leuke aanvraagjes. Eh, wat ook een eh, aanvraagje was. Dat was eh, al het eerste uur binnengekomen via de telefoon. Dat was de nieuwe single van Jeroen van der Boom. Alleen het is eigenlijk nog geen nieuwe single. Het is nog niet uitgebracht. Het is een kopie van televisie. En dit is dus de live opname van de beste zangers. En dat was een heel mooi liedje te mooi om waar te zijn heet het liedje. En uh, van Jeroen van de Boom moeten we luisteren. Ik ik denk aan van de zomer en eindeloze blikken in jouw ogen. En duizend keer heb ik het overwogen En duizend keer weer niets gedaan Ik heb duizend keer weer niets gedaan Ik heb duizend keer weer niets gedaan hoef niet te wachten En ben ik al met jou en nooit bijzonder. Ik je onvoorwaardelijk bewonder Heb ik duizend keren niets gedaan Heb ik duizend keren niets gedaan Heb ik duizend keren niets gedaan Heb ik duizend keren niets gedaan Niets gedaan, niets gedaan Zo mooi om waar te zijn. Yeah. Live van de beste zangers op eh, Nederland 3. een eh, hartstikke mooie opname van Zo mooi om waar te zijn. En, eh, wat ook zo mooi om waar te zijn was, was natuurlijk van Donny van Aarle. Hij heeft de afgelopen weken zijn single gepresenteerd. live in Sandy Hill in Zandvoort. En daar is natuurlijk een heel mooi liedje uitgekomen. En dat is dit nummer. Speciaal voor Donny van Aarde hier op CFM Zandvoort. Margarita! Een vlucht naar een eiland genomen. Geen zin meer in regen en kou. Ik had me ontmoette ik jou. Ik dacht, dit gaat zeker weer over. Vakantie, liefdes gaan vlogen. Margarita hier op eh, CFM Zandvoort. De aanvraagjes stromen binnen. Maar ja, sorry, ik eh, moet toch echt eh, gaan zeggen dat het einde is met de verzoekjes. Want er staan nog twee nummers klaar. En dan is deze uitzending op CFM Zandvoort in de avond live helaas alweer voorbij. Um, ja, dan eh, zijn we de volgende week gewoon weer. Zelfde tijd, zelfde zender van 7 tot 9. Met alle leuke Nederlandse producties op uw radiostation. En natuurlijk ook op Facebook. Eh, leuk dat mensen daar hebben gekeken. Wij draaien nog twee nummertjes. En dan eh, wil ik u toch bedanken voor het luisteren. En zeg ik gewoon tot volgende week. Bye bye, zwaai, zwaai. Blijf luisteren nog eventjes.